had geëist. S. schoot in november 2012 een 35-jarige kickboxpromotor dood... tijdens een grote vechtpartij op het kickboxgala. De broer van het slachtoffer raakte zwaar gewond bij de schietpartij. Het gerechtshof rekent het Siamak S. zwaar aan dat hij schoot op een evenement waar honderden mensen waren. De moordenaar van Marianne Vaatstra moet een schadevergoeding betalen aan haar vader. Die is volgens de rechter getraumatiseerd geraakt toen hij het lichaam van zijn dochter zag. Marianne Vaatstra werd in het voorjaar van 1999 verkracht en vermoord. Pas ruim 13 jaar later werd Jasper S. opgepakt. Doordat jarenlang onduidelijk was wie de dader was en wat zijn motieven waren... vindt de rechter dat vader Bouke Vaatstra recht heeft op ruim 40.000 euro schadevergoeding. Ook laat de rechter de gruwelijke aard van de moord meewegen. Vaatstra had 250.000 euro smartengeld geëist. Premier Rutte ziet niet voor zich dat er nieuwe Europese afspraken worden gemaakt... waardoor Griekenland minder van zijn lening hoeft terug te betalen. In een debat zei hij dat hij zich dat scenario niet kan voorstellen. Volgens Rutte staan de contouren van de afspraken met Grieken vast. Binnen die contouren kunnen bezuinigingsmaatregelen die Griekenland moet nemen... door anderen worden vervangen, zolang die maar tot hetzelfde resultaat leiden. VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft in zijn vorige baan als provinciebestuurder in Limburg duizenden euro's ten onrechte gedeclareerd, schrijft NRC Handelsblad. Verheijen erkent dat hij onjuist heeft gehandeld en zal het geld terugbetalen. Verheijen gebruikte vijf keer de provinciale dienstwagen om voor een bijbaan naar de Randstad te rijden, terwijl hij voor die bijbaan een reiskostenvergoeding kreeg. Het weer af en toe zon en het is 6 à 7 graden. Morgen iets warmer, de zon schijnt geregeld en het blijft droog. Vrijdag schijnt de eerste zon, maar tegen de avond neemt de kans op neerslag toe. En in het weekend wordt het iets wisselvalliger. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. dan hebben we een kleine tussenpauze met muziek. En dan om kwart voor vijf de top 5 games. Om vijf uur hebben we een tussenstop bij het nieuws. En dan om kwart over vijf komt een, eh, een gast. En dat is Lana Lemmers van het PVP kantoor Die komt wat eh, vertellen over de Kids Adventure Week. En dan eh, daarna gaan we verder met de evenementenagenda rond kwart voor zes. En dan eh, is het eh, programma alweer afgelopen.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 Op nummer 3 staat SpongeBob met eh, de spons op het droge. Ook 6 jaar en ouder. Op 2, dat zijn altijd films die ik leuk vind. Uh, Night at the Museum, The Secret of the Tamp. Eh, ik, ik begin er gewoon bijna Engels door te praten. 6 jaar en ouder. En dan gaan we naar nummer 1. Michiel de Ruiter. Van 12 jaar en ouder. En wij gaan weer verder met de muziek. Hier is Root. Saturday morning, jumped out of bed. Put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way.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 Op nummer 2 staat Wolfenstein, De New Order. Nu ga ik een heel rijtje opnoemen. De, voor de PC, de PS3, de PS4, de Xbox 360 en de Xbox One. En dan nummer 1, ja ja, South Park, The Stick of True. Voor de PC, de PS3 en de Xbox 360. Wij gaan weer verder met de muziek. Je Bert van David Gedda. house. so they make me what I never was. You build me up from nothing into something. Yeah, something from the dark. Vital van Applejack. Daarvoor hoorde je Ghost van Ella Henderson. We gaan het laatste nummertje draaien van het eerste uur van CFM Young Zandvoort. En dat is Come Get It Be. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.